Michel Koenen met het NOS-journaal. Pieter van Vollenhoven heeft in Wageningen namens het Koninklijk Huis... de capitulatie van Duitsland en Japan herdacht. Dat gebeurde in de kerk naast Hotel de Wereld... waar de Duitse bezetters in 1945 hun overgave tekenden. Minister Hennis van Defensie nam in Wageningen... het bevrijdingsdefilé van oorlogsveteranen af. Ze zei dat de verhalen van de veteranen goud waard zijn voor jonge militairen. Die kunnen daar volgens haar veel van leren. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft parlementsvoorzitter Cunha geschorst op verdenking van corruptie. Hij zou een rol hebben gespeeld bij het schandaal rond het staatsoliebedrijf Petrobras. De conservatieve voorzitter is de grootste tegenstander van de linkse Braziliaanse president Rousseff. Cunha was een van de initiatiefnemers van de afzettingsprocedure tegen haar. En door zijn schorsing komt hij niet meer in aanmerking om Rousseff als president op te volgen. Vanaf morgen geldt code oranje voor de natuurgebieden op de Veluwe, in de Achterhoek en Twente. Vanwege de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer gaat extra controleren met een vliegtuig. En vooral heidegebieden zijn droog. Een klein brandje kan zich met de stevige wind snel uitbreiden, zegt de brandweer. En Leicester City-coach Claudio Ranieri heeft een staande ovatie gekregen van journalisten... tijdens zijn eerste persconferentie sinds het binnenhalen van de Engelse titel. De Italiaanse coach gaf iedereen stuk voor stuk een hand als dank. Eergisteren zorgde Leicester voor een daverende verrassing door de titel in de Premier League te winnen. Vorig jaar degradeerde de club nog bijna. En zaterdag wordt het team gehuldigd na de thuiswedstrijd tegen Everton. Dan treedt onder meer operazanger Andrea Bocelli op. Het weer. Veel zon en temperaturen tussen de 17 en 20 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 8.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 But for me, they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love with your hand resting in mine. with your hand resting in mine. kaalslag kwam de wederopbouw, gericht op woningbouw en een nieuwe badcentrum. De uitvoering is echter over zoveel jaren uitgespreid dat een en ander niet meer in het licht van de plannen is uitgevoerd. In Zandvoort van nu zijn de gevolgen duidelijk te zien. Het dorp is een mengelmoes van architectonische en minder architectonische stijlen en bedoelingen. De lappendeken heeft een zekere charme, maar mooi is anders. Zandvoort heeft veel te bieden. De zee, 9 kilometer strand, een rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam... een groot natuurgebied en allerlei evenementen door het jaar heen. Maar het dorp zelf mist aan de boulevard een duidelijke kwaliteit. Here we go! You ready for the cheer night. Whenever I'm with you, everything is alright. Underneath the stars we stroll with the aid of moonlight, a silhouette I behold. Using that special feeling to guide my eyes. Once locked in place, I realize that the shadow that is formed is one, not two. That's the way it should be when it's me and you. Standing side by side with the stars above. Could this mean that I'm falling in love? The feeling is there, there's no mistaking. With just one touch, you've got me shaking. Something seems strange, I don't know what it is. It must have started off with the first kiss. Every since then, things just weren't the same. 100 times a day, I call out your name. be stopped. Girl, the feeling that you give me can't be topped. See, lovers be thorn, many different levels, but the love you give one thing's for sure, my love is pure, cause you're the one I want, the one I adore. The one pleasure that I treasure is to call you mine, cause you spoil me with your love that is so divine. My emotions are strong, and I'm here to show that I'm not a one night Romeo. Each of us only have one life to live, so girl, stop taking and start to give. I'm desperately waiting for you to share my life of tender love and care. Sometimes I can't help it if I'm sentimental, cause your touch is soft and your love so gentle. time call falling in love like committing a crime. He'd only plead guilty if my love was true. There's nothing in this world I wouldn't do for you. You get to me, girl, like many others have tried, and you're the only female to keep me satisfied. If you love to be mine just for one day, I would hope that you would happen to come my way. And as the day begins, the frown is on my face, but it comes to an end with your warm embrace. Sometimes, Sometimes I can't help it if I'm sentimental, cause your touch is soft and your love so gentle. Word Zandvoort is een aantrekkelijke woongemeente met veel voor iedereen wat wils. Waarbij de toeristische sector de belangrijkste pijler vormt voor de Zandvoortse economie. Dat is wat Zandvoort wil zijn en blijven in de toekomst. Daarom heeft de gemeente in overleg met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden keuze gemaakt die hebben geleid tot een visie op de toekomst van Zandvoort, Parel aan Zee.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 Oh, let's go, cat. my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue the show. Free to get ready now. Go, cat. Centraal in deze visie staat dat Zandvoort een aantrekkelijke plek moet blijven om te wonen en te recreëren. Aan de hand van zeven thema's is uitgewerkt wat de gemeente daarvoor moet doen. Deze thema's hebben onder andere betrekking op toerisme, kustversterking, het landschap en de eigenheid en kleinschaligheid van het dorp. De structuurvisie Parel aan Zee is vastgesteld door de gemeenteraad. Nieuwsgierig naar de visie op de toekomst van Zandvoort voor de komende 15 jaar? Kijk dan op www.zandvoort.nl. mei 1945 capituleerde de Duitse admiraal van Friedenburg de Lunenburg namens de Duitse troepen in Noord-Duitsland, Nederland, Sleeswijk-Holstein en Denemarken voor de Britse veldmaarschalk Montgomery. De Nationale Dodenherdenking, Nationale Herdenking of Herdenking van de Doden vinden jaarlijks in Nederland plaats op 4 mei. Met onder andere twee minuten, vroeger was dat één minuut, stilte om 8 uur s avonds. De landelijke herdenking, gisteren op de Dam in Amsterdam... werd georganiseerd door de Nationale Comité 4 en 5 mei. Terwijl honderden andere plaatselijke comité's eigen herdenkingen organiseerden. Op 5 mei ontbood de Canadese generaal Charles Fox... de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowitz naar Hotel de Wereld in Wageningen... om daar in het bijzijn van Prins Bernhard commandant van de Nederlandse strijdkrachten, de uitwerking van de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland te bespreken. De bevrijdingsdag is de nationale feestdag op 5 mei waarop de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. Op deze dag wordt ook de bevrijding van het toenmalige Nederland-Indië gevierd. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarden van vrijheid, democratie en mensenrechten. Na de bevrijding in 1945 werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de vijf jaar gevierd zou worden. Pas in 1990 werd de datum van 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag... waarop jaarlijks de bevrijding van het Nederlands Koninkrijk in 1945 door de Duitse en de Japanse bezetting herdacht en gevierd... In 1999 werd 15 augustus, de dag van de Japanse capitulatie in 1945, tevens een dag waarop uitgebreid gevlacht mag worden. De datum van 5 mei als nationale feestdag is ook vastgelegd in de Algemene Termijnenwet. Eén op andere betekent echter niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is. De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een reging moeten treffen. Werknemers in het bedrijfsleven hebben op 5 mei een vrije dag. Als dit in de CAO is afgesproken. Als dit niet is afgesproken, of als de bedrijfsdag geen CAO heeft... beslist de werkgever over wel of geen betaald vrij. Personeel in Rijksoverheidsdienst heeft, voor zover dit in het CAO is opgenomen... en in dienst van de toelaat, op 5 mei een vrije dag. Semi-overheden volgen dit voorbeeld zoveel mogelijk. time. through the summertime blues. loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go.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 voor de liefhebbers van de Japanse sportieve auto. Het gehele circuit en alle paddocks in Zandvoort staan in het teken van de complete Japanse autoscene. Dit betekent dat er genoeg te zien en te beleven valt voor iedereen die een passie heeft voor autosport. Of je nu met een standaard of een circuitauto komt, iedere sportieve Japanse auto is van harte welkom. Met meer dan duizend auto's uit de club zien, een bedrijvenstraat en diverse activiteiten op de paddock en de baan worden alle takken van deze wereld vertegenwoordigd. De datum is 8 mei en de website is www.cpz.nl. En het is op circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 5740740. En de website is www.circuitparkzandvoort.nl Goodbye, Joe. Me Gargo, to go. Me oh my yo. Me gotta go. Piro down the bayou. My Yvonne, sweetest one. Me oh my yo. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Tonight I'm gonna see Mama Cheromio. Pink Tall, fill through jaw, and Miguel. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Cause tonight I'm gonna see my Machero Mio. Pig guitar, fearful jaw, and Miguel. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. en wanneer zijn de Duitsers de Nederland binnengevallen. Vanochtend om drie uur hebben de Duitse troepen de grens overschreden, meldde het Algemeen Hoofdkwartier in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 10 mei 1940. Onder de eerste slachtoffers waren vooral bruggen. De rivieren, de IJssel en de Maas waren belangrijke verdedigingslinies en om te voorkomen dat de Duitsers die konden oversteken, bliezen de Nederlandse strijden de bruggen over de rivieren op. In Venlo ging de brug ook een Duitse panzertrein de lucht in. Maar de verdediging was er niet altijd op tijd bij. Duitse commando's waren al voor het begin van de inval de grenzen overgestoken en hadden de Nederlandse uniformen aangetrokken. Daarmee wisten ze de bewakers van een brug bij Gennep onder Nijmegen te misleiden. Een trein vol Duitsers kon zo doorrijden tot achter de Nederlandse stellingen om de verdedigers in de ruggen aan te vallen. Intussen voerden de Duitsers ook een luchtaanval uit boven Den Haag. Parachutisten moesten de vliegvelden in de buurt veroveren en de regeringen en de koningin insluiten. Hitler was furieus toen de Nederlanders de aanval afsloegen. Uiteindelijk bleek de overmacht toch te groot. Generaal Drinkelman tekende op 15 mei de capitulatie. Jazz in Zandvoort met Menno Daams en Ronald Jansen Heidmeijer.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 Een betere besteding van de zondag kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De muzici komen maar al te graag optreden in de prachtige concertzaal die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangskaarten bedragen 15 euro per persoon. De tijd 14.30 uur tot 16.30 uur. 8 mei, de kosten 15 euro. De website is www.jazzinzandvoort.nl en de locatie is Theater de Krocht, Grote Krocht nummer 41. Pluspunt yoga met meditatie. Er wordt gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert rustig en evenwichtiger te worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning. yoga Yoga-docente Alexandra Dremans neemt je mee in de wereld van yoga. Zij is yoga. Maandag van 7 tot kwart over 8 of van kwart voor 9 tot 10.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 Tot 8 uur en daarna gevolgd tot Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders.